Mark Hokken met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond een molotovcocktail naar een moskee in Enschede gooide... wordt verdacht van poging tot brandstichting met een terroristisch oogmerk. Volgens het Openbaar Ministerie wilde hij een deel van de bevolking angst aanjagen. De man van 33 blijft nog twee weken in voorarrest. 110 mensen en organisaties krijgen subsidie om campagne te voeren... in aanloop naar het referendum over Oekraïne... Volgens de referendumcommissie zijn de subsidies verdeeld over voor- en tegenstanders van het associatieverdrag met Oekraïne. Er gaat ook geld naar mensen die een neutrale campagne willen voeren. Het geld wordt onder meer gebruikt voor radiospotjes, websites en debatten. Er zijn negen partijen die belangstelling hebben voor de failliete ketens Perisport en Actiesport. Morgen starten de gesprekken met de kandidaten. De curator verkoopt Perisport en Actiesport het liefst in één deal. De twee ketens werden een week geleden failliet verklaard. De directeur betaald voetbal van de KNVB acht de kans dat FC Twente volgend seizoen nog in het betaald voetbal speelt klein. Dat zegt hij naar aanleiding van een hard rapport over de club. Daarin staat dat de voetbalbond door Twente jarenlang bewust op het verkeerde been is gezet. Vanmiddag werd bekend dat vrijwel de hele top van FC Twente opstapt. Gerookte zalm bij supermarktketen Jumbo is al zeker sinds januari niet betrouwbaar. De Consumentenbond ontdekte toen bij Jumbo drie soorten zalm die zoveel bacteriën bevatten dat ze al ruim voor de uiterste houdbaarheidsdatum bedorven waren. Jumbo haalde op 11 en 20 februari gerookte zalm uit de schappen vanwege besmetting met listeria-bacteriën. Het weer, lokaal zijn er nog felle buien met kans op onweer en hagel. Vannacht in het oosten en zuidoosten mogelijk sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. Morgen wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droger en op diverse plaatsen is er ruimte voor de zon. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB. Met 50 files in het hele land is het een vrij pittige avondspits. De wat langere files staan onder meer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 5 kilometer na een ongeluk. En richting Amsterdam staat 5 kilometer bij knooppunt Muidenberg. Ook daar is een ongeluk gebeurd en daar zijn twee rijstroken dicht. A2 Utrecht naar Den Bosch 14 kilometer tussen Afrit Eveningen en Zaltbommel. Op de A4 richting Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoudendorp 10. A9 richting Alkmaar bij knooppunt Raasdorp 6 kilometer door een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En verderop is een ongeluk gebeurd bij de afrit Haarlem-Zuid. Daar, staat, eh, daar zijn ook de rijstroken weer vrij. A12 in de richting Den Haag tussen Bodegraaf en Knoop het Gouwen.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 En die staat momenteel al op nummer 3. Op nummer 3 al, ja, hij staat er uh, met uh, 55.000 luisteraars per dag op de nummer 3. En dat is natuurlijk niet de enige. Mag mijn free lopen eens een keer vast.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 En wij gaan gewoon lekker door. Sean Frank en Kashmir, Heaven. Nog een klein kwartiertje en dan gaat DJ Stone Heaven draaien. Dit is ZFM Beachmasters, 106.9, Ziegelkanaal Kanaal 40, www.zfm-live.nl Even hell would feel like heaven. Even hell would feel like heaven. Even hell would feel like heaven with you. So what can I do? Sean Frank, Cashmere met Heaven hier op ZFM. En wat hebben wij vandaag nog allemaal te doen? Ja, eh, drie uur lang ZFM Beachmasters. Ja, je hebt het goed. Het is drie uur lang. Niet de twee uur, maar een drie uur. We hebben een uurtje erbij en dat zal de aankomende twee maanden zo blijven. Eh, we hebben natuurlijk om, om het half uur, dus om eh, half zeven, half acht en half negen... het weer en het verkeer... En eh, na half zeven dan gaan wij beginnen met DJ Stone Heaven. En eh, die draait tot zeven uur, waardoor het nieuws even tussendoor komt. En dan draait die tot half acht. En daarna misschien nog een half uur, dat zien we dan wel weer. En eh, wat hebben we nog meer ondertussen? Nou, we, hebben Lil Kleine, DJ Dyna, Victon, Shawn Mendes, Rehab, Fleur East en we nog veel meer. En heb jij nog een nummertje? Stuur het even door via de Facebook ZFM Beachmasters of eh, via de e-mail zfmbeachmasters.gmail.com. Volg ons gelijk even op Soundcloud. Dat is uh, Beachmasters Radio. En eh. nou, om de avond goed te beginnen, beginnen we gewoon maar lekker met Avicii voor Better Day. Hier op ZFM. 106.9, Ziegel kanaal 40. Woon je niet in de buurt, maar wil je wel luisteren? ZFM-live.nl neath the bleeding sky. I called your name. There was no one there, and in the cold and snow, I saw. really going to enjoy these two. Hey, Don, come on, faster! Dit was Avicii a Better Day. En we gaan gelijk door met DJ Dyna.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 wil ze dik? Ik ben first man. Daarna is first man. Little kleine wil ook, dus the third man. We go round and round and round. Zit de ding in first man. Baby, kom op en dans, doe mee. Vanavond wordt het date. Round and round, wij met z'n twee, dus doe maar mee. Je booty maar En eh, net hoorde je DJ Dyna, Round Around, First Man, Lil Kleine. En eh, we hebben nu een nummertje, maar eh, die heeft geen zin erin.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 En uh, ja, we gaan maar verder met het weer van vandaag. En het weer eh, hebben we heel leuk van Meteo Consult voor de neusjes gehad. Het weer van Groep voor de avond, morgen en overmorgen. Buien met regen, hagel en sneeuw. De temperatuur daalt vannacht tot het vriespunt. Morgen eerst nog winterse buien, maar later op de dag droog en steeds meer opklaringen. Het eerst aan de zee wordt het 5 tot 8 graden. In de nacht van vrijdag koelt het weer af tot rond het vriespunt. Vrijdag bewolkt met natte sneeuw, later regen. Het is iets kouder, rond de 5 graden. Dit was het weer van Meteo Consult. En eh, ja, helaas staan er ook nog wat files. En eh, ik noem ze op van uh, eh, 10 minuten en langer. Op de A1 Amersfoort Amsterdam 10 minuten vertraging tussen knooppunt Hoevenlaken en Bunschoten. Op de A12 Utrecht Den Haag 24 minuten vertraging tussen Reeuwwijk en Blijswijk. En eh, op de eh, A2 utrecht zet Hogebos 10 minuten vertraging tussen Geldermalsen en Waardenbrug. Op de A27 6, 16 minuten vertraging tussen Utrecht en Breda. Tussen Lekmond en eh, industrietrein Avelingen. En op de A28 Utrecht-Amersfoort 17 minuten vertraging tussen Soesterberg en De Maan. Op de A4 Amsterdam-Delft 24 minuten vertraging tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. En op de A59 6, of uh, Zonneel-Os Zes minuutjes vertraging tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. En op de A9 Alkmaar, of Diemen-Alkmaar 7 minuten vertraging tussen Oudekerk aan de Amstel en Aalsmeer. Filevorming van 30 km per uur rijden en ongeveer 4,1 kilometertjes lang. En uh, ja... En het is eh, half zeven en bij ons in de studio vandaag DJ Stone Heaven. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Hey, uh, jij komt bij ons vandaag van anderhalf uurtje draaien. Ja, dat klopt. We hebben, nou, zoals jullie weten, elke maand één of twee DJ's. Normaal een vaste DJ, dat is DJ Lady Mix, En eh, nu een keer Stone Ja. Hey, ehm, we hebben natuurlijk altijd wat standaard vraagjes hier. En dat zijn... Ehm, waarom ben je, hoe ben je op het DJ'en gekomen eigenlijk in jouw carrière? Nou, ik draai nu al vijf jaar. Toen ik 13 eh, was, toen begon ik naar Chesto te eh, luisteren. Dat was wel een beetje echt jouw droomhit. Ja, zeker weten. Ja, dat, ik kende meerdere die die hits hadden. En eh, hoe ben je toen verder gegroeid? Toen eh, ben ik eh, zelf een DJ-set gaan kopen. Ja. En mijn eigen muziek gaan maken ook via FL Studio. En ja, toen heb ik alles online gezet en feestjes gaan draaien. En toen ben je gewoon doorgegroeid als DJ. Ja, zeker weten. En even kijken, want jij hebt ondanks... je bent nu ook met een MC bezig, had ik gehoord. Ja, klopt, met Robertino. Oké, en daar doe je, heb je één of twee hits of singles meegemaakt? Ja, één mixtape hebben we gemaakt en eh, binnenkort komt er weer een nieuwe track uit. Ah, dat is lekker. Want hoeveel hits heb jij nu eh, gemaakt? Of tenminste, hoeveel eh, tracks, hoeveel singles? Op mijn naam heb ik nu zelf drie tracks gemaakt. Ja, en die zijn te beluisteren via de YouTube. En via YouTube. Ook op iTunes, zei het, stond er eentje van. Klopt, zeker weten. Gewoon op DJ DJ Heaven Op Soundcloud staat er ook eentje. Oh, jij hebt ook Soundcloud. Dat is ook mooi om te weten. Nou, dat is DJ Stone Heaven. Klopt. Follow, abonneer, doe alles. Op YouTube ook tevens. Ja. Ik weet niet hoeveel likes of hoeveel abonnees heb je op YouTube? Eh, nu 80 volgens mij. Ah, dat is lekker. En eh, nou, wat wil, je, wat wil je bereiken in, eh, voor wat doen we, 1 april? Nou, gewoon meer views behalen en... en hoeveel worden behalen? 100.000? <laughs> nou, <laughs> in ieder geval wel een paar duizend. Het zou wel oh. lekker zijn. Nou, daar gaan we dus dan voor hopen. Ja, zeker. Like hem even op YouTube, Soundcloud en koop de single, of tenminste de track via de iStore. iTunes. iTunes, iStore. Hey, eh, wat is jouw droom? Wat wil jij bereiken hier? Ehm? Nou, vooral meer eh, grote festivals natuurlijk. Ja, dus Martin Garrix en eh, Afrojack. Dus je wil, niet in, je wil niet in Nederland blijven, je wil een beetje de hele wereld rondgaan. daar komt nou, het eigenlijk om neer. Ja, eigenlijk wel, ja. ja maar dat is natuurlijk elke DJ is klein begonnen. Martin Garrix, die is ook heel klein begonnen hoor. Ja, dat klopt. Want is ook nog maar jong. Ja, want ik weet niet of je het kent. Dat is Baptist volgens mij. Die zijn hier ooit, ooit een keer begonnen op uh, Alt FM. Dat is ook bij ons een radioprogramma. En eh, die zijn heel klein begonnen. Nou, niet bekend, weet je wel. Gewoon huistuin keukenfeestjes. En ehm, ja, die hebben ook met een drummerbrei en een saxofoon. Die doen eigenlijk alles. Maar eh, die, staan, die zijn hier vier of vijf jaar geleden waren ze hier voor het eerst. En op een gegeven moment stonden ze in de patronaat. En eh, nu draaiden ze al drie jaar op bevrijdingspop. Zo. Die gaan daar ook de hele wereld Ja, zeker. En ik weet niet, kuddedieren, die ken je vast ook wel. Ja, die ken ik ook wel, ja. Nou, dat is heel toevallig ook de organisator van Smack. En eh, ja, nou, die is ook allemaal klein begonnen. Het begint allemaal heel klein en op een gegeven moment tijd rijdt nu eh, Loretta Mar, uh, Ibiza, nou noem het maar op. En nou, dat is ook dus jouw droom. Ja, zeker weten. Iedereen droomt daarvan. Ja, nou, we zeggen altijd, je begint klein, maar je groeit vanzelf. Ja, klopt. Hey, even kijken hoor, een evenement. Heb jij nog wat leuks te doen binnenkort? binnenkort, vrijdag sta ik naar Muiden in de Lantaren. Ja, dat is daar een kroeg, een discotheek? Ja, gewoon een kroeg discotheek is dat. Twee weken geleden had Dave Roelvink daar ook gedraaid. Oké. Dus dat is wel een eh, bekende kroeg, zeg maar, naar Muiden. Discotheek. Ja, die doet, eh, daar is elke, elke weekend wel wat te doen. Net zoals hier ja, in heb de Chin en eh, Club Epic. Dat, ja, allemaal. En daar is ook wel wat te doen dus. Klopt, zeker weten. Ah, dat is mooi. En uh, kijken, hebben we nog een vraagje. Ja, je pagina's. Wat heb jij allemaal online staan? Waar kunnen wij op vinden? Waar kunnen we je op liken? En waar kunnen we je muziek luisteren? Op YouTube natuurlijk. Ja? Gewoon DJ even intikken. En dan zie je zelf al mijn pagina. En er komt er genoeg muziek ja, tevoorschijn, neem ik aan. Ja, <laughs> ja. En eh, Soundcloud heb ik. Ja. En eh, zit je ook op Beatport heel toevallig? Beatboard eh, Beatport staat één track van mij. Oké, en dus daar ga je ook nog wel verder mee uitbreiden, ja. neem ik aan. daar, daar wordt heel veel van afgehaald door bedrijven. Ja, maar dat is gereleased op een label. Oké, ja. Dat is dan weer wat anders. niet dat je gewoon je eigen tracker op hebt zitten en dat je onbeperkt je views kan halen. Want je deed nou dat ja, dat doen de meesten natuurlijk. Ja. ja, de meesten die zetten er wat op. En, die kopen hun eigen tracks. Ja, <laughs> precies dat. Echt letterlijk. Die kopen het en eh, die denken, nou, we zien wel hoeveel views we krijgen. Ja, klopt. Eh, maar jij bent hier niet eh, eigenlijk om te lullen met me de hele avond. Nee, we gaan even lekker knallen. Ik zou zeggen, loop naar de DJ-boot. Is goed. En dan gaan wij even lekker een half uurtje sowieso. Of tenminste nu, helaas. 23 minuten luisteren naar DJ Stan Heaven. Dan hebben we het nieuws. En dan komt hij gewoon terug bij ons. Dames en heren, jongens en meisjes, DJ Stonehaven hier op ZFM Beachmasters. Kijk even gezellig mee, www.zfm-live.nl En eh, abonneer op zijn YouTube. DJ Stonehaven hier live op ZFM. Say no way. Try again another day. I should be happy, not tipping the scales. I just won't play, letting my life get away. I'm not for now, I'm not forever. I don't take things as they come if they bring me down. Life can be cruel if you're a dreamer. I just wanna have some fun. Don't tell me what could be done. You know you like the kind of luistert nog steeds naar DJ Stonehaven hier op ZFM. Heaven, follow him on SoundCloud, Facebook and YouTube. We go deep and we don't get no sleep, cause we be up all night until the early light. parachute. Ey, ik ben elke dag jarig nu. Hou je bek dicht, je moet me niks vragen nu. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt.